sugar cane time. Long around about June, I'll be walking with sugar beneath that old sugar moon. I'm gonna drop her a line to expect me soon. Say I'm craving some sugar beneath that old sugar moon. Well, I can see it right now. She gets the calendar down, scratches a circle around the date we're altar bound. When it's sugar cane time, long around about June, wedding bells will be chiming Need that old sugar moon. Oh, wedding bells and steel guitars. sugar cane time, long around about June. I'll be walking with sugar, neath that old sugar moon. And all the kisses I've missed, I'll be getting them soon. There'll be kisses from sugar, neath that old sugar moon. Well, I'll be dreaming sweet dreams of all the loving I'll get till I get back to my pet.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 Bij 5000 mensen lukte het om hun direct een andere baan te bezorgen. 38.000 mensen kregen ander werk na een paar maanden werkloos te zijn geweest. In de mobiliteitscentra werken gemeenten, uitkeringsinstantie UWV e en werkgevers samen... om personeel dat werkloos dreigt te worden aan een baan te helpen. In totaal zijn er nu in Nederland 33 van die mobiliteitscentra. Die werden eind vorig jaar opgericht toen duidelijk werd dat het slechter gaat met de economie. In Amsterdam wordt vandaag de afschaffing van de slavernij herdacht. Burgemeester Cohen en staatssecretaris van Binnenlandse Zaken Bijleveld... zullen rond 11 uur vanochtend een krans leggen bij het Nationaal Monument Slavernij in het Oosterpark. De herdenking vindt voor het eerst plaats onder de naam Katie Koti Festival... het feest van de gebroken ketenen... en is ook groter van opzet dan voorgaande jaren. Nederland schafte als een van de laatste Europese landen de slavernij af op 1 juli 1863. Venezuela heeft het vermoedelijke hoofd van de Siciliaanse maffia uitgeleverd aan Italië. Maffiabaas Salvatore Micheli werd anderhalve week geleden opgepakt in de Venezolaanse hoofdstad Caracas. Hij had plastische chirurgie ondergaan om zijn identiteit te verbergen. De Italiaanse politie was naar hem op zoek sinds 2001, toen hij na een veroordeling op de vlucht sloeg. De 63-jarige Micheli was een van de belangrijkste contactpersonen tussen de maffia in Italië en Zuid-Amerikaanse drugskartels. Michael Jackson wordt opgebaard op zijn landgoed Neverland in het zuiden van Californië. Daar kunnen fans vrijdag afscheid nemen van de popster. Dat meldt de Amerikaanse nieuwszender CNN. Randy Phillips, de man die de concerten van Michael Jackson organiseerde... heeft op Sky News gezegd dat de uitvoeringen toch door kunnen gaan. Phillips denkt aan concerten die een eerbetoon zijn aan Michael... en waar zijn familieleden zijn hits gaan zingen. Het weer, vanochtend nog kans op mist, vooral aan zee... Voor de rest wordt het veel zon en eh, het wordt ongeveer 28 graden.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 Kate Russell, zij schreef het zelf. En zij heeft het over betere dagen. houdt het allemaal graag in eigen hand. Deze Kate Russell. heeft het zelf geschreven. En de cd die gewoon haar eigen naam draagt, heeft ze ook helemaal zelf geproduceerd. U weet het, ik ben geabonneerd op de CDX uit Amerika. En daar krijg ik elke maand eh, ongeveer 20 nieuwe nummers uit Amerika. Er zitten vaak ook hele verrassende dingen bij. Onder andere nieuwkomers in de country music. Dit stamt alweer uit, eh, uit 2008 daar stond toen op Eric Hancock met een nummer geschreven door Adam Wheeler. A 20-year-old boy staring out the window. It's a rainy day and his future don't look bright. Third time in rehab, his folks back home saying it's sad. He could have done so much with his But his mama just keeps praying every night. There's still hope, it's always early to give up. The devil's cheering, but so what? Somewhere an angel saying, No, you don't. Another day, another chance, the strength to change the circumstance. is still if one heart holds on, there's still hope. An 11 year old girl is putting on her ball cleats at the Little League Park on Friday night. Softball ain't her favorite sport She's not playing for the score. See, her daddy moved out last July. But he still sits with mama every Friday night. There's still hope. It's always early to give up. The devil's cheering, but so what? Somewhere an angel is saying, No, you Another day, another chance. The strength to change a circumstance. is still alive if one heart. Oh, There's a little boy in Jerusalem, takes off running through the hills. Sometimes he forgets the lines of hate. He sees a little boy from the other side. There's one thing running through their minds. Sure would be fun if we could play. As their mamas rush to grab them for a moment their eyes say There's still hope It's always early to give up The devil's cheering but so what Somewhere an angel is saying no you don't Another day, another chance The strength to change the circumstance is still alive If one heart Mooi gevonden bij de stem van Eric Hancock. Deze man die eh, stond gewoon ergens in een bar te zingen. En daar kwam een producer eh, voorbij van een bekende platenmaatschappij. En die zei tegen hem van... Ik denk dat er in jou wel toekomst in zit. Wij gaan het samen eens proberen. Helaas, dat is niet zo gek veel geworden. Nou ja, je bent eh, niet altijd een gedoodverfde winnaar om het zo maar uit te drukken. Er zijn mensen die meedoen aan onder andere X-Factor. En dan komen ze als winnaar uit de bus. Maar helaas, dan worden ze toch niet zo bekend als dat ze eigenlijk zouden willen. Dat overkwam kwam ook Erica Joan Harridge. Mile marker 203 The gas gauge leaning on the edge of E And I'll be danged if the rain ain't pouring down There's something smoking underneath the hood It's a banging and a clanging and it can't be good And it's another 50 miles to the nearest town everything I own's in the back in a hefty bag. I'm out of cigarettes and I'm down to my last rag. thousand miles ago, before the Babylon busting radio. You said I was all you'd ever need. But love is blind, and little did I know you were just another dead end road, paved with pretty lies and broke. dat de laatste tien van eh, zo ongeveer een, eh, een 15.000 mensen die, ge, ja, die, die meegedaan hadden aan een show daar in Amerika. Nashville Star, zo heet die show. En daar werd dus ook weer gezocht naar een nieuwe countryster. zij was eh, een van de gedoodverde winnaars, want daar werd gewoon van gezegd van die dame van zij gaat het helemaal maken. Nou, ze heeft die show ook gewonnen. Ze heeft één cd opgenomen. Daarna hebben we eigenlijk nog maar heel weinig van gehoord. En dat in tegenstelling tot iemand die niet tot de eerste behoorde. En dan heb ik het over Josh Owen. Waylon Jennings, hij schreef het. Are you sure Hank done it this way? Well, it's the same old tune, fiddle and guitar. Where do we take it from here? Sell them rhinestone suits, big shiny cars. It's been the same way for years. We need change. son, you finally got it made. Well, old Hank made it here. Yeah, we're all sure that you will. But I don't think Hank done it this way. That did old understand. Are you sure Hank done it this way? Well, did old Hank? don't think Hank done it this way. Are you sure Hank done it this way? zo klonk deze Jake Owen in 2005, net nadat hij mee had gedaan aan die Nashville Star. Hij werd onderhanden genomen door een aantal producers, heeft wat eh, adviezen gekregen en begon zijn eigen nummers te schrijven. Dit is geproduceerd door Jimmy Ritchie. I learned the hard way real early in life That money sure don't grow on a tree There's a few things that a dollar can't buy. The best things in life, they come free. So, girl, I can't buy. my feet. But as tired as I am, if you want to play, we'll play in sound Seymour Simmons. Hij schreef het al in 1931, deze country swing. All of Me en the Time Jumpers met eh, lead vocals van Downstairs. Zij plaatsen het opnieuw op een cd in 2009. Somebody said a prayer to Billy Ray Cyrus. Raising up a kid Little Tommy seven and a daughter Justine just turned ten. Pinching every cent, laughing and loving and content. You would never think a couple years ago. She almost let her job, her kids, her mind, her life go up in smoke. Right there on the edge right before the fall. Somebody said a prayer, somebody had some faith, somebody finally. pills and a goodbye note sitting on his bed. But then he bowed his head. Now I see him every week and every now and then. He talks about that night and the peace that came over him. Talk about a sermon, but can I get a name? van deze Billy Ray Cyrus en u heeft zijn laatst verschenen cd nog niet in uw bezit? Ga maar eens naar uw favoriete platenzaak en kijk naar de cd Back to Tennessee. Dit nummer is geschreven door Neil Treasure en Greg Wiseman en de cd. Hij is volledig geproduceerd door Mark er wordt tegen mij wel eens gezegd van... jij gaat een maand lang op vakantie naar Frankrijk. Wat doe jij daar toch een hele maand? En dan zeg ik van nou natuurlijk genieten van het mooie land daar... van het mooie Frankrijk. Maar ik heb er ook tijden dat ik gewoon op een chaise longue... op zo'n mooie lange stoel in de tuin lig. Gewoon licht te genieten van de zon... door de takken van de bomen. Mijn mp3-speler op mijn hoofd genieten van de prachtige muziek. Zeker van iets als Portland. Look at the two of you dancing that way, lost in the moment and each other's face. So much in love you're alone in this place, like there's nobody else in the world. I was enough for her not long ago. I was her number one. She told me so, and she still means the world to me, just so you know. So be careful when you hold my girl. Time changes everything still hard to give her away. I loved her first. How could that beautiful woman with you be the same freckle-faced kid that I knew, the one that I read all those fairy tales to, and tucked into bed all those nights? And I knew the first time I saw you with her, it was on. but it's still hard to give her miracle smiles of you I loved her first Is toch gewoon een klein filmpje van eh, drie en een halve minuut. I loved her first, de formatie Heartland. Deze formatie heb ik ontmoet op het eh, Floralia Country Festival al een aantal jaren geleden. Vraag niet precies naar het jaar, want dat weet ik echt niet meer. The Sacred Sound of Grass. Deze cd stamt in ieder geval uit 1989. I've never been there, but I am told. Prachtig liedje, geschreven door hunzelf, Willie Roy, de crippled boy. seven years today. liedje met een hele lange titel. Walk and Talk and Cry and Barely Beat and Broken Heart. Eh, de formatie Highway 101 met als leadvocalist eh, Paulette Carson. Eh, zij begon als zangeres in bars en in honky tongs en dat was allemaal in 1978, zo rond 1978. Eh, en daar vond ze ook werk als eh, songwriter voor de Oak Ridge Boys. En later heeft zij nog heel wat mooie nummers geschreven, onder andere voor Gil Davis. Uh, you Gotta Get My Heart, I'd Say Yes, Can You Fool. En voor Tammy Wynette schreef zij ook With a Friend Like You. Who Needs a Lover. Daarna heeft ze ook nog eens ooit meegewerkt aan een project... wat georganiseerd werd door niemand minder dan mensen hebben gewoon geen aankondiging nodig. Hè? De Nitty Gritty Dirt Band van de CD Will the Circle Be Unbroken. Een project wat zij eh, helemaal zelf opgezet hebben. Zij wilden gewoon de muziek van jaren geleden opnieuw op CD zetten. Ze hebben allerlei artiesten uitgenodigd om daaraan mee te werken. Onder andere een man die veel te vroeg overleden is. En dan heb ik het over John Denver. A on a hill is a lovely sight to see. like any other house. It's only temporary. Home is anywhere you choose to put your heart. If there's no love inside, it'll soon fall apart. door Paul Overstreet en Don Sledge. En So It Goes, uitgevoerd door eh, John Denver. En op Dobro hoorde nu Jerry Douglas. Prachtige cd is het geworden, zijn er twee of drie zelfs van uitgegeven. En u moet ook maar weer eens in uw favoriete platenzaak gaan kijken... als u liefhebber bent van dit soort country music. We gaan weer naar de moderne country met... The Roadhammers. Pas geleden een cd uitgebracht, eind vorig jaar. En ze noemen hem Blood, Sweat and Steel. Working hard for loving you. Ah, these hands have been kind of busy. These arms are feeling it too. I ain't talking about swinging no hammer. Working hard at loving you, yeah. gonna take this hat off, chuck a beer and chuck these boots. Getting ready for the rest of the evening. Working hard and loving a bill or two. When I get home, I'm a man on a mission, working hard and loving you, yeah. It ain't a nine to five situation when you're doing what You gotta know just what to do. You make a man wanna be an expert, working hard and loving you. je leven, je manier van schrijven of je muziek kan beïnvloeden, dat bewijst Rodney Crowell wel. Want als je luistert naar de muziek van zo'n 10, 15 jaar geleden, toen was hij veel meer country. En toen werd hij ook nog eh, heel erg beïnvloed door eh, onder andere Johnny Cash. Niet zo moeilijk, want het was op dat moment ook zijn schoonvader, want hij was toen de tijd getrouwd met Roseanne Cash. Als je luistert naar zijn laatst verschenen cd, de Outsider, dan hoor je eigenlijk weer een beetje meer de, nou noem het maar, echte Rodney Crowell. meer de Americana-muziek. Nou ja, Americana-country, het raakt elkaar heel erg, hè? We can turn back now. It's in the water. It's in the wind. It's where you're going. It's where you've been. It's what you do. What you don't. It's what you're willing. And what you want.